Nieuws van 8 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Over de hele wereld hebben fans stilgestaan bij het overlijden van popartiest Prince. In het Amerikaanse Minneapolis zijn bloemen neergelegd bij zijn huis. Daar was ook een herdenking in de club waar de film Purple Rain is opgenomen. Ook in Amsterdam was vannacht een herdenking in de Melkweg. Uit binnen- en buitenland komen veel reacties binnen op het overlijden. Volgens Madonna was Prince een visionair, iemand die de wereld heeft veranderd. Mick Jagger noemt hem uniek en revolutionair. President Obama prees de artiest op Facebook. Hij noemde hem het creatieve icoon dat alles kon. Prince werd gisteren doodgevonden in een lift in zijn studiocomplex. De entertainment site TMZ meldt dat hij een paar dagen voor zijn dood is behandeld voor een overdosis drugs. Prince was 57 jaar. Bewakers van de politiedienst DBB klagen in de Telegraaf over een hoge werkdruk, angstcultuur op de werkvloer en het contact met hun chefs. De DBB beschermt onder andere de leden van het Koninklijk Huis en Geert Wilders. De politiechef van de landelijke eenheid bevestigt dat de dienst onder druk staat, onder meer door de dreiging van terrorisme en omdat Nederland op dit moment voorzitter van de EU is. VVD en PvdA en een aantal oppositiepartijen willen nog steeds opheldering over de oproep van het Turkse consulaat om beledigingen aan het adres van de Turkse president te melden. Gisteravond meldde het Turkse consulaat dat er sprake is van een misverstand. Een medewerker zou in een brief verkeerde woorden hebben gebruikt, waardoor de indruk is ontstaan dat Turkse Nederlanders beledigingen moeten doorgeven. Het Wereld Antidopingagentschap WADA heeft de licentie van het antidopinglaboratorium in Peking ingetrokken. De maatregel geldt voor vier maanden. Het WADA gaat de urine- en bloedmonsters die normaal gesproken in Peking getest worden... door een ander laboratorium laten onderzoeken. Eerder werden de licenties van de laboratoria in Moskou en Lissabon ook al definitief ingetrokken. Het weer in het midden en noorden is nog wat zon, maar vanuit het zuiden raakt het bewolkt. Het wordt ongeveer 13 graden vandaag. Later in het zuiden mogelijk wat regen. In het weekend is het hooguit 10 graden, met vooral smiddags ook buien.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 Dat is een beetje het thema dat ik eh, vandaag wil gaan aanhouden. Eh, de lente natuurlijk. We gaan verder met Ibrahim Malouf, Surprises, album Wind. Thank you. betreffende het volgende nummer kan ik me zo voorstellen. Dat je, ik zie het in zwart, zwart-wit vorm. Eh, twee mensen op een bed met een eh, gordijn dat nog een stukje open staat... waardoor eh, het lentezon, de lentezon een streep trekt door de, de kamer. Volgende nummer. Two Sleepy People, Marcus Gilmore. blokje Natalie Cole en Ella Fitzgerald en Louis Armstrong uh, voor u.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 No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of the way you hold your knife dance till three. Will you change my life? No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boy. Armstrong. They can't that, take that away from me. Volgende nummer natuurlijk het altijd zomerse nummer Lovely Day. Bill Withers met het eh, Studio Rio remix. When I wake up in the morning love And the sunlight hurts my eyes And something without bears heavy on my mind. Then I look at you symbol of faith. And when someone else instead of me always seems to know the way.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 Sweet dreams that leave all whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. van een collega radio-dj. Weliswaar van de BBC. Stacy Kent, Never Let Me Go. If you because of one is eh, van Brenna Whittaker. Eh, ze groeide op in Kansas City en eh, is na Michael Bublé de eerst volgende die Grammy Award winner David Foster onder zijn hoede neemt. Ze zingt vooral voor Disney en dat soort dingen in. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. you don't it's need it. Nummer van Kermit de Kikker natuurlijk. Having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. You're not standing out like flashy sparkles in the water or the stars in the sky. op het werk momenteel een, uh, een thema diversity, diversiteit. En dan denken mensen vooral aan eh, eh, vrouwen en mannen. Maar ja, het is gewoon eigenlijk een andere manier van denken. En It's smelt Easy Being Green kwam dan bij op. Maar verder bij Peggy Lee, It's a Good Day. Yes, it's a good day for singing a song. And it's a good day for moving along. Yes, good day. good day from ik al aangegeven, gaan we een beetje linten nummers draaien.